Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je morgenochtend met de trein moet, want tussen 6 en 8 uur ochtends rijden er geen treinen rond Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar. Spoorwegpersoneel voert dan actie. Ze zijn ontevreden over hun salaris en de regelingen rond eerder stoppen met werken. Rond 10 uur morgenochtend zou het treinverkeer weer normaal moeten zijn. In Amsterdam en Breda is de ME ingezet omdat het veel te druk werd. Veel mensen besloten vandaag naar een park te gaan en dicht op elkaar een feestje te bouwen. Het Vondelpark in Amsterdam ging ook al vroeg op de middag op slot, merkte deze mensen mensen. Morgen zijn ook weer versoepelingen, dus had ik gehoopt dat we er tussendoor konden glippen, maar helaas. <laughs> En wat zijn nu de plannen? Geen idee. Even in een ander parkje zitten, denk ik. Ik denk niet dat dit het enige park is waar het vandaag gebeurt. Inderdaad, veel steden melden dat het erg druk is op straat of in parken. In Preda is ook besloten dat de horeca dicht moet. Dus kan je daar ook niks meer afhalen. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vierden Koningsdag in Eindhoven. De stad gingen ze niet in. Ze waren op de high-tech campus. Daar deden ze een quiz. Er waren filmpjes te zien en de prinsessen konden e-racen. Hopelijk volgend jaar een normale Koningsdag. Maar dit was een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit te herhalen. Om half vijf hief de koning ook nog het glas voor het nationale toastmoment. Hij deed dat voor iedereen die in deze coronatijd een bijdrage levert. Van de vakkenvullers en schoonmakers tot verpleegkundigen en het zorgpersoneel op de IC. En voor sommige mensen begon de dag al heel vroeg, want die wilden op tijd een paar goede oranje tompoezen in huis halen. Maar meerdere bakkers stonden lange rijen en waren de tompoezen in no time uitverkocht. De tompoezen natuurlijk. Ja, die zijn op. Gaat u nu tompoezen halen? Die zijn allemaal op, jonkie. Vreet is toch een andere dag. Het weer vanavond en vannacht koelt het opnieuw flink af. Het kan plaatselijk licht vriezen. Morgen veel zon, vooral in de ochtend. En het is nog iets warmer dan vandaag. In Limburg kan het 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging in de Bollestreek op de N208 Velsenbroek richting Sassenheim.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 De soepele, warme bariton bezingt dat bestaan met zijn ups en vele downs. Bayou Boy brengt op aanstekelijke accordeonakkoorden het relaas van een in de swamps en liefde verdwaalde naïeve jongeman ergens in Louisiana. There's a red-headed girl deep down in the bayou Singing those Song so sweet. One night I tried to follow her home. She left me in the swamp and left me all alone. Hold me tight into the night, under the stars and the bright moonlight. Take me by the hand. the first day out there I was fine And the second day out there I slept through the night By the third day I began to cry In the fourth day she found me still as your body. muzikale kompanen pendelen voortdurend heen en weer. Met twengende gitaren, smartelijk huilende pedalsteel, ile fiddle, piano en wandelende bas gaat het van vederlichte western swing naar schuifelende honky-tonk of een old-school country ballad. What ya drinking? en If You Wear In My Shoes zijn nog twee songs van de groep West of Texas.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 Maar hier kan ik niet omheen. Vince Gill met Baby Blue Eyes, afkomstig van het album Industrial Strength Bluegrass. Dit is het favoriete album van de maand. Amber Ray Dunn is een talentvolle zangeres uit Arkansas en Diggin is haar nieuwste single. ex-wife, oh, she treated Moonlight, Thick Smoke en Loud Loud Music werd oorspronkelijk opgenomen in december 1952 door het bluegrass duo Flat Scruggs en later uitgebracht door Joe en Rose Lee Mavis in 1953 als single. Ik kies voor de fraaie uitvoering van Vern Gosdin. Straks een spiksplinternieuwe cover van deze song. lights, thick smoke children may not lend to you a house filled with love and a husband so true. You'd rather have a drink with the first guy you meet, and the only home you know is the bar down the street. like thick smoke and loud, loud. Charlie Marie heeft een stem die je absoluut zal bekoren. Maar wat de inwoonster van Rhode Island echt doet opvallen... is haar vermogen om liedjes te schrijven... die traditionele countrymuziekstijlen aanpassen. Of ze gewoon helemaal op hun kop zetten. took my de act van de maand. Dat was Heer Dit Through the Red Wine. De laatste nummer 1 hit van de Nitty Dirt Band stamt uit 1987. En Fishing in the Dark is misschien ook wel hun meest bekende.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 Het is een indrukwekkend debuut dat haar vaardigheden als songwriter en zangeres laat omschrijven als een geweldig talent. De titelsong staat scherp. Too old to cry and too young to drive Smart enough to know better, too dumb not to try They say go be free, but I'm too caged to fly. They say spread your wings, but the wings don't fit right. They say that it ain't as bad as it seems. but the way that I feel is real to me. a glimpse of what it will be But the way De naam Tipjaar is inmiddels genoegzaam bekend. De nieuwe single Tell Me Something zit tussen twee onbekende namen geklemd. Eerst luisteren we naar Ellie Kellner met The Right Tools, dan dus Tipjaar... en vervolgens Nienke Dingemans, een 16-jarig talent... met het zelfgeschreven Tennessee River. I can't. The commercial screamed, just do it. And I did give all I had. But I got lost in translation, feeling empty and sad. Sometimes I mourn all the things I never What if my parents taught me different things? What if I grew up easy and finished school? If I had learned I am worthy instead of feeling like a fool. Sometimes not having the right to Down. de Haan. talking about funny photographs of men, women, and children. Some of them was het blokje Country uit eigen land. Semper Fi, medegeschreven door Adam Warners vriend en mentor Trace Atkins, is een ode aan het Corps Mariniers. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we will fight our country's battles in the air, on land and sea. in that long line of barber chairs. And the sergeant asked me, son, would you like to keep your hair? I said, yes, sir, as I heard those clippers buzzing home. And the sergeant said, well, hold out your hands, cause here it comes. Progress van topniveau. Luister naar de Isaacs met Garden Tomp. listen, the storm rolled When they stooped over to look in the tomb, two angels were sitting in that little room. Why seek ye the living among the dead? For Jesus has risen, the angel then said. Jesus had risen, the stone rolled. is that day. when Jesus had risen, the stone rolled away. Yes, Jesus had risen, the stone rolled away. Country muziek is gelukkig nog niet dood. En dat beaamt Andrew Beam met Country Ain't Dead.